Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. 12 adoptiekinderen willen dat de overheid hun geld geeft. Een schadevergoeding voor kosten die ze maakten om hun biologische ouders te vinden. Want de overheid greep niet in bij hun adopties in de jaren 80 en 90... ondanks dat er sprake was van fraude en babyhandel, zegt hun advocaat. Talloze eh, alarmsignalen die op rood stonden, die zijn door de overheid genegeerd. De overheid heeft weggekeken. Daardoor weten deze kinderen niet waar ze vandaan komen. Moesten ze zoekreizen maken, hebben ze DNA-test nodig daar komen kosten bij kijken. De eh, staat heeft dit probleem veroorzaakt, dus de staat moet dit probleem nu ook oplossen. Het kabinet kwam tot nu toe alleen met excuses, maar niet met een schadevergoeding. Er zijn nog eens 10.000 ouders die zich hebben gemeld voor een schadevergoeding na de toeslagenaffaire. Waren er begin dit jaar nog 26.000, nu dus 36.000. Een grote groep ouders werd onterecht gezien als fraudeur. Ze moesten vaak duizenden euro's terugbetalen... terwijl ze gewoon recht hadden op de kinderopvangtoeslag. De komende dagen krijgen de eerste ouders 30.000 euro op hun rekening. Britse sporters posten even een weekend niks op Instagram of Twitter. Ze boycotten social media om te laten zien dat ze online haat en racisme niet accepteren. Voetballers en Formule 1-coureurs doen ook mee, zoals Louis Hamilton. Me also doing it helps um, put pressure on on those platforms in order to to help fight against it. Then uh, for sure, I'm happy to do so. De sporters willen dat social media bedrijven racistische posts harder aan gaan pakken. De Duitse herder van president Joe Biden is terug in het Witte Huis. De anderhalf jaar oude hond Major heeft twee keer een medewerker van het Witte Huis gebeten. Maar daar heeft hij nu een training voor gehad. En het is een schatje volgens First Lady Jill Biden. He is such a sweet, lovable dog. he really is. Uh, is he? Because I've heard that he's... He is. I'll take you to meet him. He's probably outside. we were going to bring him in to see. Well, I don't know if that's the best idea. En hij heeft ook leren omgaan met katten, want de president en zijn vrouw zijn ook nog van plan om een kat te adopteren.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 gonna get it. Never gonna get it. Never leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years?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 She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you he's you. better just to please you. She's precocious and she knows.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 Twaalf mensen die als baby door adoptieouders zijn meegenomen uit Sri Lanka... willen van de Nederlandse staat een schadevergoeding. De commissie Joustra heeft geconstateerd dat er bij adopties... tot eind jaren 90 kinderen zijn verhandeld. En de Britse sportwereld boycott de sociale media voor een paar dagen...